Mariette Krol met het NOS Journaal. In Canada is de man opgepakt die werd gezocht voor een reeks fatale steekpartijen. De politie hield hem even voor middernacht aan... na een grote klopjacht die al sinds zondag aan de gang was... en Canada de afgelopen dagen in zijn greep hield. De man, Miles Sanderson, wordt ervan verdacht dat hij samen met zijn broer... op het platteland van Canada 10 mensen heeft doodgestoken en 18 heeft verwond... Ook zijn broer werd later doodgevonden. Sanderson stond bekend als crimineel en was al tientallen keren veroordeeld, vaak voor geweld. In Band in de Noordoostpolder hebben zo'n 100 inwoners gesproken met staatssecretaris Van der Burg en het COA... over de plannen voor een aanmeldcentrum voor asielzoekers in het dorp. Een inwoner van het vlakbijgelegen Luttelgeest overhandigde een petitie tegen de komst van het centrum... die door bijna 4100 mensen was ondertekend. De gemeente was al sinds april in gesprek over de opvang van asielzoekers... Maar pas veel later werd duidelijk dat het om een tweede aanmeldcentrum in Nederland ging, zegt de burgemeester. Architect en oud-D66-senator Edo Spier is overleden. Hij was 96. Tussen 1991 en 95 zat hij in de Eerste Kamer voor D66. Maar al sinds de oprichting was Spier betrokken bij die partij. Hij vervulde onder meer functies als penningmeester... en was campagneleider bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1986. Hij haalde toen oprichter Hans van Mierlo terug als lijsttrekker. Tot op hoge leeftijd was Spier loyaal aan de partij en een inspiratie, zegt D66-leider Kaag. de Nederlandse waterpolo-vrouwen hebben zich niet geplaatst voor de finale van het EK in Kroatië. Ze verloren in de halve finale met 10-7 van titelverdediger Spanje. Nederland speelt vrijdag de wedstrijd om de derde plaats. Het weer met ongeveer 16 graden ook vannacht vrij zacht. In de loop van de nacht en morgenochtend trekken weer regen- en onweersbuien over.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 Hoor je nu overal. together with brutality. Talk to me so you can see. we pray. What's going on? When our children can't play, homeless can't eat, there's gotta be a better way. What's going on? When we're politically blind, can't see the signs of endangered time.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 rock on my own. Whenever you doubt it, I'll be letting you know. Oh, I want to be dancing with you forever. You see through the storm and take me as I am. Baby, it's magic anytime that we're together. I make I just love you and hold you for my hand. Hold you for my hand. Yeah, yeah, yeah for my hand. Hold you for my hand just love you and hold you for my hand. Hold you for my hand. Hold you for my hand. Hold you for my hand. Hold you for my hand. Hold you for my hand. Hold you for my hand. I wanna be in your light until the night is over hold you so tight, so tight, coming closer.